Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel wil dat binnen tien dagen duidelijk wordt... of de FDP en de Groenen daadwerkelijk een coalitie willen vormen met haar partij, de CDU-CSU. De verkennende gesprekken tussen de partijen duren al zes weken en verlopen moeizaam. De partijleiders komen vanavond weer bij elkaar. Merkel heeft al gezegd dat ze de komende tijd vooruitgang wil boeken... op de belangrijkste discussiepunten financiën, klimaat en migratie. Ze heeft volgens Duitse media de andere partijleiders ook gevraagd niet langer te speculeren op nieuwe verkiezingen. Een kaartje voor de veerboot naar een waddeneiland wordt volgend jaar toch niet duurder. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de btw-plicht voor de tickets een jaar uitgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. Rederijen moeten volgens het belastingplan van het nieuwe kabinet btw gaan betalen, waardoor een kaartje naar de waddeneilanden duurder zou worden. De maatregel leidde tot onrust op de wadden, waarna de Kamer snel vroeg om die uit te stellen. De man die gisteren in Texas 26 kerkgangers doodschoot bedreigde dus zijn schoonmoeder. Volgens de Amerikaanse politie had de 26-jarige oud-militair bedreigende sms'jes gestuurd. Zijn schoonmoeder kwam vaak in die kerk, maar was er gisteren niet. De schutter, gekleed in zwarte gevechtskleding, drong gisteren de Baptistenkerk binnen, terwijl er een dienst bezig was. De dader sloeg daarna op de vlucht en schoot zichzelf dood. Studentenhuisvester SSH heeft voor bij elkaar 9000 euro aan boetes uitgedeeld aan studenten in Utrecht en Rotterdam. Ze hadden hun kamer illegaal onderverhuurd, meestal via Airbnb. SSH gaf 15 studenten een boete, 20 kregen een waarschuwing en van een paar studenten is het huurcontract opgezegd. De organisatie was getipt door medebewoners die zagen dat sommige kamers door toeristen werden gebruikt. Het weer, vanavond opklaringen en droog. De temperatuur daalt vannacht naar min 2 tot plus 2 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen eerst plaatselijk nog grijs, daarna vrij zonnig en droog bij een graad of 9.